Jelle Visser met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een handelsmissie naar Pakistan uitgesteld... in verband met de onrust die daar is uitgebroken over de cartoonwedstrijd... die PVV-leider Geert Wilders organiseert. De missie was speciaal bedoeld voor bedrijven met activiteiten in de haven- en baggersector. Tussen 4 en 9 november zouden ze onder meer twee havens bezoeken... en potentiële zakenpartners ontmoeten. Dat is mogelijk net de periode waarin de cartoonwedstrijd in de PVV-vertrek in de Tweede Kamer wordt gehouden. Vanwege mogelijke spanningen die dat kan opleveren wordt de missie tot een nader te bepalen datum uitgesteld. VVD Tweede Kamerlid Han ten Broeke treedt per direct af. In een verklaring erkent hij dat hij in 2013 een kortstondige relatie heeft gehad met een jonge medewerkster van de fractie, die hem daarna heeft beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Nu HP de tijd dat verhaal naar buiten heeft gebracht... spreekt Hand en Broeke van een beheersbare situatie. En daarom stapt hij op als Kamerlid. De coalitie heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. Naar verluidt is het voornaamste punt van discussie opnieuw het schrappen van de dividendbelasting. En dan vooral de dekking van die maatregel. Twee weken geleden werd duidelijk dat de omstreden maatregel mogelijk 600 miljoen euro meer kost dan eerder werd gedacht. De valse bommelding die op 9 juli tot vertragingen leidde op Eindhoven Airport... was het werk van een jongen van 13. Hij had aan boord van een vliegtuig dat klaar stond om naar Edinburgh te vliegen... een tekening achtergelaten waarop stond hoe je een vliegtuig kunt laten ontploffen. De jongen wordt niet vervolgd vanwege zijn leeftijd... en omdat hij niet de bedoeling had om een bommelding te doen. En dan het weer, wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. De grootste kans op een enkele bui is in het oosten en het noorden. Het wordt tussen de 18 en 20 graden.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 Eh, we hebben weer een uur lang heerlijke muziek klaar voor je staan... met een heleboel vaste onderdelen... maar ook lekkere random hits uit eh, alle decennia. Zo beginnen we zometeen met de eh, Wang Chang en Dance Hall Days... en daarna de Dizzy Man's Band met Ticket to Ja. Die had Dolly willen draaien, maar ze kwam er niet aan toe. Gelukkig had ik hem ook al op een playlist staan... dus ze kan even lekker gaan luisteren. Veel plezier, het komende uur nog. Bye. The Dizzy Band en Ticket 2 met zanger Jack Clues... van wie we een paar jaar geleden ook al moest, afscheid moesten nemen. En we begonnen met Wang Chang en Dance Hall Days uit 1984. En Wang Chang, dat betekent uh, Yellow Bell. Uh, Wang Chang is Chinees. En mijn Chinees is wel zo goed dat ik dat kan <laughs> vertalen via Wikipedia. En eh, het heeft iets te maken met de Chinese klassieke muzieksleutel. Dat je dat het weet. Ehm, oké, ehm, we hadden het net over het verliezen van Jacques Loes, maar de groep uh, Leonard Skinner moest verleden week ook iemand verliezen. Tenminste, heeft verleden week ook iemand verloren. Gitarist Ed King. En daarom draaien we van het album Second Helping het nummer ehm, Sweet Home, Alabama. One, two, three. 1974 Leonard Skinner en Sweet Home Alabama. In hetzelfde jaar scoorde Terry Jackson One Hit.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 But the stars we could reach were just starfish on the beach. In Nederland een top 100 hit uit 1979. Maar het bijzondere van deze opname is... hij is eh, <laughs> opgenomen in 1977 in Parijs. In het Pavillon de Paris. Dus ehm, de plaat was natuurlijk al langer een hit. Alleen nog niet in Nederland. In het eerste uur hadden we Raymond Froggatt met Calo La Vita. En toen zei ik al dat hij in tweede uur terug zou komen. Maar nu als componist van een hit van Cliff Richard. It is Big Ship. telling me lies. I saw a ship as sure as baked apple pie, hiding in corners and climbing up trees. Love is a big ship, but following me. Big ship You see me cool like a fool with all the love that I got. Passing the world and the world passing me. Love is a big ship following me. Big ship following me. Love is a big ship following me. Just like, just like a big ship, just just like a big ship, just like, just like a big ship, following me, following me. Make me feel good while you're shaking me down, yeah. Singers are singing ooby doo over town, ooby doo doo singing ooby doo dee. Love is a big ship following me me feel good while you're shaking me down. Singers are singing ooby doo over town. Ooby doo da, singing ooby doo dee. Love is a big ship following me. Big ship following me. Yeah, love is a big ship following me. Just like. just like, just like a big ship following me, following me, following me, following me. 1969 een grote hit voor Cliff Richard met Big Ship. En dan zijn we toe aan eh, Elvis Presley, weer een single uit het jaar 1956. Hij heeft in dat jaar heel veel muziek uitgebracht. Too Much, dat eh, was de A-kant van de single. En die stond nummer 1 in Billboard en in Cashbox. Dus werkelijk een gigant van een hit. En de B-kant heet Plain for Keeps. Hier is Elvis Presley. love you I love you too much You do all the living while I do all the giving going I love you too much Too much Well, you spend all my money Too much I have to share your honey Too much When I want some loving You're gone Don't you know you're treating Your daddy wrong Now you got me started En fell in love with you. love with you. Too Much and Playing for Keeps, alweer een Elvis-single. En volgende week gaan we gewoon verder. Hebben we er weer twee. Twee nummers dan, hè, van Elvis. Even een instrumentale. Hier is eh, Vangelis. Chariots of fire. Marvin Gaye en Tammy Terrell en Ain't Nothing Like the Real Thing Baby uit het jaar 1968. Eh, we zijn toe aan de Nederpop Top 100 over de periode 1965-1980. En we gaan er weer drie draaien en straks hoor je wie het waren, wat ze speelden en op welke plaats ze stonden. Veel plezier! waren er weer drie uit de Nederpop Top 100 over de periode 1965-1980. En je hebt geluisterd naar The Golden Earrings met That Day op 22. Daarna The Cats en Where Have I Been Wrong op 21. En op 20 hoorden we Exception met Air. Volgende week weer drie. Hier is Cindy Loper. die Loper met True Colors. En dan gaan we nu naar de laatste van dit programma. En die komt eh, uit 1982. Een top 100 hit uit dat jaar. Joan of Arc van The Orchestral Maneuvers of the Dark. Het is niet of the dark, maar in the dark. Mary Ford. En dan weet je, het is gewoon klaar voor vandaag. Zometeen geen Hans en ook de volgende week niet. Want hij en zijn vrouw zijn op een dik verdiende vakantie.